Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een luchtaanval op een militair trainingscentrum in Oekraïne zijn 35 mensen omgekomen. Ook zouden volgens de gouverneur 134 mensen gewond zijn geraakt. Het gebeurde niet al te ver van de grens met Polen. Volgens Rusland werd dat vliegveld gebruikt om wapens voor het Oekraïense leger het land in te voeren, zegt verslaggever Kizia Hekster. En dus vinden de Russen dat het geoorloofd is om dit soort centra en dit soort vliegvelden aan te vallen. Ook zo dicht bij Polen in de buurt, want dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk. Dat militaire trainingscentrum ligt ergens tussen de 20 en 30 kilometer van de grens met Polen, lid van de Europese Unie en de NAVO. Ja, dat de Russen steeds meer naar het westen aanvallen vindt premier Rutte ook geen goede ontwikkeling, want ga je dus dus die grens over ben je in NAVO-grondgebied. En wie in Groot-Brittannië Oekraïense vluchtelingen in huis neemt, krijgt een bonus. Het gaat om zo'n 418 euro per maand, heeft de minister van Huisvesting aangekondigd. There are so many things that we have to do. Um, and again, in a, in a way, in the face of the crisis of this magnitude, um, we have to make sure that we do what we can when we can. De Britten krijgen de bonus alleen als ze de Oekraïners voor minimaal een half jaar onderdak bieden en als ze die vluchtelingen zelf geen huur rekenen. Ander nieuws dan. Een oud-student van de toneelopleiding van acteur Hugo Metzers heeft aangifte gedaan van aanranding en seksueel overschrijdend gedrag. Dat melden Shownieuws en het ANP. Laatst werd hij door meerdere oud-studenten al beschuldigd in de Volkskrant, maar er was nog geen aangifte gedaan. En twee jongens van 13 en 14 jaar uit Voorschoten zijn opgepakt voor een mislukte overval op een benzinestation. Ze liepen dat tankstation in Leiden rond half zeven vanochtend binnen met een vuurwapen en een mes. Ze hebben niks gestolen en werden korte tijd later dus opgepakt. Het weer nog af en toe wat wolken, maar ook zon vandaag.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 De afrit is daar dicht, er liggen stenen op de weg en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort ermee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven. Wij willen je vertrouwen waard zijn. Wil jij ook een eerlijke toekomst voor ons dorp? Kies 16 maart, Partij van de Arbeid. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl slash autokopen.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 Ik dacht dat ik dig, no walls, only the bridge. My supper dish, my crocketesh wish. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get, get witty, witty, can't think quitty, quitty. Stomp on a scoop when I hear funk group.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 Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you And every Saturday night that you ain't keep my tears blue And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon I don't wanna dance another beat, no Unless it's with you I wanna dance another beat now, unless it's with you. Tell me who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running You got a diamond heart, work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't you will never know. Oh, Don't need drama, I just need one word to get to you Tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears are blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. Dancing is with shine so bright like we're on the moon But I don't wanna dance another beat, no Unless it's with you I don't wanna dance another beat, no Unless it's with you dances with you.